De meeste passagiers gingen terug naar huis, naar familie of naar een hotel. Op verzoek van de luchthaven zette het Rode Kruis 150 veldbedden neer. Rond deze tijd moet het eerste vliegtuig weer vertrekken vanaf Eindhoven Airport. Het komende uur gaan het drie. Ook worden straks drie binnenkomende vluchten verwacht. En vanochtend wordt duidelijk of er extra vluchten komen... om de opgelopen achterstand weg te werken. GroenLinks wil ecstasy legaliseren en het zo uit het criminele circuit halen. Dat zegt Tweede Kamerlid Katelijne Buitenweg in de Volkskrant. Ze pleit voor een systeem waarbij de productie wordt gecontroleerd... zodat er alleen kwalitatief goede pillen zijn. Ze wil verder dat het gebruik van ecstasy wordt ontmoedigd... en dat er voorlichting komt over de risico's. Ook burgemeester De Pla van Breda voelt veel voor legalisering. Volgens hem is het onbegrijpelijk dat alcohol vrij verkrijgbaar is en ecstasy verboden, terwijl ecstasy volgens deskundigen minder schadelijk is. De douane in Cambodja heeft meer dan 3200 olifanten slagtanden in beslag genomen. Ze werden gisteren ontdekt in een container in de haven van Phnom Penh. De meer dan duizend slagtanden zaten verstopt tussen een lading marmer uit Mozambique. Cambodja is een belangrijke doorvoerhaven van illegaal ivoor uit Afrika geworden... sinds de autoriteiten in Thailand de strijd tegen de smokkelaars heeft opgevoerd. Het aantal werknemers dat een kerstpakket krijgt neemt weer toe. Ook de waarde gaat omhoog, zegt de kerstpakkettenbranche. Dit jaar is de waarde gemiddeld 47 euro. Vier jaar geleden was het nog 41. Naar schatting krijgen rond de 5,5 miljoen werknemers een pakket. En het weer. Een gebied met regen trekt van het zuidwesten naar het noordoosten over het land.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 Let's all join hands. Come on and sing along. We will change our world will be a better place to stay. doesn't matter if you're black, white, yellow, brown, or red. If you're rich or poor. So let's all join hands, cause we are the new generation.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 shout. You better not cry, you better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Whoa, he's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.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 He's got little tin horns, little toy drums, rooty toots and rummy tum tums. Santa Claus is coming to town. And he's got curly head dolls, they toddle and coo. Elephants, boats, and kiddie cars too. Santa Claus is coming to town. Well, the kids in girl and land will have a jubilee. They're gonna build a toyland town all around that Christmas tree. So you better watch out and you better not cry. You better not pout, I'm telling you why.